Gert met het NOS-journaal. Een vijfde Nederlander is in Tokio positief getest op corona. Het is NOS-commentator Jeroen Elsof. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Resmi Ogink... roeier Finn Florijn en een staflid van de roeiploeg gingen hem voor. Ze zaten allemaal op dezelfde KLM-vlucht naar Japan. Elsof zegt dat hij de Spelen op tv zal volgen in een Japans quarantainehotel. Het is druk op snelwegen naar Europese vakantiebestemmingen, met name in Oostenrijk en Zwitserland. In Frankrijk lopen vakantiegangers op sommige wegen meer dan twee uur vertraging op. Onder meer op de Route du Soleil in Frankrijk, tussen Lyon en Marseille, staat het verkeer vast. Ook in Duitsland is het druk. Op de Olympische Spelen is de Kiki Bertens uitgeschakeld in de eerste ronde van het enkelspel. Door deze nederlaag is de loopbaan van Bertens in het enkelspel voorbij. De eerste Nederlandse medaille op de Olympische Spelen in Tokio is binnen. Handboogschutters Gabriele Slusser en Steve Weiler voorover de zilver bij de gemengde teams. Zuid-Korea won daar goud. De politie heeft bij Oosterhout een automobilist van de A27 geplukt... omdat hij met een lachgasballon aan zijn mond 170 km per uur reed. Hij werd betrapt toen hij een agent inhaalde die in een onopvallende auto zat. Kort daarna hielden andere agenten de man aan. Het RIVM is voorzichtig positief over de coronacijfers... maar het is afwachten of de daling van het aantal besmettingen doorzet. Het instituut constateert dat de recente aanscherping van de coronamaatregelen... na een explosie van besmettingen in de nachthoreca lijkt te werken. De daling doet zich voor in bijna alle regio's en leeftijdsgroepen. Duitsland komt met een eigen versie van NL Alert. Uit privacyoverwegingen wil het land geen gebruik maken van zo'n systeem... Maar na de watersnoodramp is het land om. Bij een broadcast wordt een waarschuwingsbericht doorgegeven... aan alle mobieltjes binnen een bepaald gebied. Het weer geregeld zon, vanuit het zuiden toenemende bewolking en buien. In de loop van de middag neemt in het oosten de kans op onweer toe. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn twee rijstroken dicht op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... na een ongeluk bij knooppunt De Nieuwe Meer. Duurt waarschijnlijk tot half twee voor de weg daar vrij is. Het veroorzaakt vooral oponthoud op de A10, de ring zuid van Amsterdam... voor knooppunt De Nieuwe Meer. Daar heb je een kwartier vertraging. Het is ook druk op de A9 door de wegwerkzaamheden daar. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar... heb je 10 minuten tijdverlies tussen Schorel en Bergen.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 Fais-moi de la place, place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes. Au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous? Non, mais chez moi, je le sais bien, je le sais. Hmm. Appelle-moi Kataléa, mais à ah, hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable, en vrai me parle pas.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 Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a a pas de problème. Chéri hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm, J'veux Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fume-moi, pas de beaucoup.